9 Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Na het Rode Kruis vraagt nu ook Rusland om een humanitaire pauze in de gevechten in Jemen. Het Rode Kruis onderhandelt met de strijdende partijen over een bestand en dat staakt het vuren zou morgen al van kracht moeten worden. Het Rode Kruis wil in Jemen medicijnen afleveren. Rusland wil dat de bevolking hulp kan krijgen en ook zorgen dat diplomaten kunnen wegkomen. In Jemen vechten Houthi-rebellen tegen aanhangers van de verdreven president Hadi. De drie Spaanse speleologen die al een paar dagen vermist werden in Marokko zijn gevonden in een rotskloof. Eén van de drie is gewond, de anderen zijn ongedeerd. De drie waren maandag een andere kant op gegaan dan de rest van hun groep en daarna werd niets meer van ze vernomen. De speleologen, een advocaat en twee politiemedewerkers zouden veel ervaring hebben met bergbeklimmen. Dan is er eh, gevoetbald in de eredivisie. Vitesse en FC Groningen hebben in Arnhem gelijk gespeeld. 1-1 werd het. En dat betekent dat Vitesse nu 10 duels ongeslagen is. En daarmee blijven de Arnhemmers op koers voor de play-offs om Europees voetbal. Pek Zwolle won in eigen huis met 1-0 van Willem II. Aanvoerder Bram van Polen zorgde een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt. En met de 14e zege van het seizoen lijkt ook Pek hard op weg zich te plaatsen voor de play-offs. Het weer dan. Vanavond en vannacht klaart het verder op en daardoor daalt het kwik tot net iets onder het vriespunt. Er is kans op mist. Morgen blijft het vrijwel overal droog en dan schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het 9 graden.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 Porcelain, no fake and poppy, pasta in your pocket. I'm polarizing your profits. I freeze and flip them and rock it. Coco Alamo, who's frozen from head to toe. Ice grilling the status quo. Co killer, so now you know. surveillance GT, GT, misstap in die Kia of die GT Nee, nee, ik heb geen advies dat ik je meegeef Wel is money gooien, bitch dat doe ik wel Is bad ik weet wel dat deze bitch dat wel is Gang shit, tot de nacht in het veld LMC, SFW, dat is gang shit Motion, shirt met als body lotion als ik flex Laat ze niet met die is Laat je slapen op die bed, laat hem daar te slapen op die bed. Hey. op knaken, ik moet het maken, een monter. Wife ik en als ik haar benader, dan check ik eerst mijn mondger. Mint op 100, baller is mijn sponsor. Jouw baby wordt mijn baby en ik noem de Stevie een wonder.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 Oké, kan je voor me draaien? Jij verdient een waaier, schat, ze pompen mij in kraaien. En shout-out naar de money gang. Oeh, na, na. En ik blijf bij je, want je weet dat je man ben dam. ik ren naar de bank, cash uit en vlieg naar de club.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 met haar gewaagde outfits, dat weet je zelf ook, hè. En van de wijken op 1 april was dat... was de zanger op weg naar Jimmy, de, Jimmy Kimmel Show... Die ze plakken voor nog de graas had genomen met een geslaagde 1 april grap.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 Dat vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het een feestje Brainwash. En vanavond in Ape Club Lounge in Amsterdam. We het feestje Be Exclusive. Begint om 11 uur op 4 uur in de ochtend. Interesse 15 euro. Met Rankido, Afrotura, Pascal Moreno, Juvanis, Scotteren.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 vanavond in de Stalker moet je even kijken op de website eh, clubstalker.nl. Ik heb weer twee flyers gekregen. De ene is vette slapactie. Lekker vies is niet smerig. En daar staat geen line-up bij. En het andere feest wat ik heb, doen maar maar meteen even op, is...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 Cause I'm in love with you. I just wanna fuck with you. I know you want to, too. I just wanna fuck with you. ways to yeah. teach you a thing or two. I fuck with you, and I'm faded. Ooh. van Verder Legrand. samen met Patrice LaFanc. Take Me Home. En daarvoor hoorden we Felix. Dat je jeugdsentimentje in de tijd dat deze plaat uitkwam. Jaren 90, toen eh, draaide ik nog uh, gemiddeld vijf dagen de week in de clubs. En tegenwoordig ja, geniet ik van mijn oude dag wat betreft uh, draaien op de, in de clubs en zo. Dat was Felix met Don't You Want Me. Maar dan in de 2015 versie gedaan door Dimitri Vegas en Like Mike. Zie je hem zand? Het eerste uurtje zit er alweer op voor de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen nieuws en weer. En dan is het tijd voor de Global Housewife met DJ op Het beste van de clubs in de mix. En dan vanaf 11 uur DJ Kelly uit eh, Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Er nog een paar stukken muziek te gaan. Rio heeft een nieuwe plaat gemaakt, Thinking of You. Maar hier is die en Jared Howard met Homeless. En ik zeg tot aan de andere kant van 10 uur. cares, y'all. Heard The on air dance show, Dancefort FM. funky phone, baby, don't you dig my dive? Ain't got no golden star down at the boulevard, but I can surely make you smile. I ain't got no cash, no secret hidden stash, baby. Let me be your ride. I'll take you down the road, even down to Mexico. All we need is you and I. I am the superfly, This ain't a lullaby.